Mark Visser met het NOS-journaal. In Birma worden steeds meer gevangenen vrij. Er zijn onder hen zeker 300 politieke gevangenen. Gisteren werd op de Birmeese Staatstv aangekondigd dat de komende tijd 6300 gedetineerden vrijkomen. Onder de nu vrijgelaten dissidenten zijn een bekende cabaretier en een monnik, die was veroordeeld tot 68 jaar vanwege zijn rol bij de opstanden in 2007. De vrijlating volgt op een oproep van de nieuwe Nationale Mensenrechtencommissie van Birma. De VS en de EU hebben de vrijlating van politieke gevangenen als voorwaarde gesteld voor het opheffen van sancties tegen het Birmeese regime. In het Kermergasthuis in Haarlem is de resistente Klebsiella-bacterie gevonden. Een deel van de intensive care is daarom sinds afgelopen weekend gesloten. De bacterie werd gevonden bij vier patiënten die in dezelfde ruimte werden verpleegd. In juli werd al bij twee andere patiënten de Klebsiella-bacterie geconstateerd. Er werden toen maatregelen getroffen om de hygiëne te verbeteren, maar dat heeft dus niet geholpen. De patiënten die besmet zijn met de resistente Klebsiella worden nu geïsoleerd verpleegd. Het ziekenhuis doet onderzoek naar de bron van de besmetting. De bacterie kan gevaarlijk zijn voor mensen met een verminderde weerstand. De beheerder van het landelijke gastransportnetwerk gas, eh, Gas Transport Services moet 400 miljoen euro terugbetalen aan de gebruikers van het gasnet, heeft de Nederlandse mededingingsautoriteit bepaald. Het bedrag bestaat uit te veel ontvangen inkomsten sinds 2006. Volgens de NMA betekent dit niet direct dat de consument geld terugkrijgt. Alleen energiebedrijven en de industriesector nemen gas af uit het transportnet. Het bedrag wat moet worden terugbetaald wordt verrekend met de kosten voor het gastransport in de komende twee jaar.